De overleden sterrenchef Jonny Boer is bij het uitdelen van de Michelinsterren bekrant met de Mentor Chef Award. De jury vindt dat hij met zijn kookkunsten bij sterrenrestaurant De Libreien in Zwolle er met kop en schouders bovenuit stak en de Nederlandse gastronomie naar een hoger niveau tilde. Zijn vrouw Therese nam de prijs in ontvangst. We voelen echt dat hij bij ons is. Nog steeds, altijd. Zal hij ook altijd blijven. En we gaan dit voortzetten echt voor hem. Hij heeft ons zoveel geleerd. Hij heeft ons zoveel moois gegeven. Hij heeft gewoon zoveel liefde gegeven. En ja, deze man verdient echt dit. En dank jullie wel voor het mooie applaus. En ik weet zeker dat hij, dat hij het hoort. Jonny Boer overleed dit jaar in de gevolgen van een longembolie... tijdens een vakantie op Bonaire. En vannacht is de A16 in Rotterdam richting het zuiden opengegaan. Na zes jaar zijn de werkzaamheden klaar. En deze verslaggever van Rijnmond probeerde de gloednieuwe snelweg vanmorgen meteen uit. Ja, daar, daar komt die flyover. En inderdaad, je ziet al die lichtjes van die hoge gebouwen van Rotterdam. Het is een prachtig gezicht werkelijk. Ik moet niet, eh, niet te veel kijken naar die stad. Ik moet gewoon op de weg letten natuurlijk. <laughs> het gaat twee baans richting eh, Dordrecht. 100 eh, is hier de max. En dat, dat houdt iedereen rustig aan. Want iedereen wil natuurlijk kijken van ja, hoe voelt dat, hoe rijdt dat? Ja, hij was vooral benieuwd naar de tunnel, maar daar was hij nog net niet. Over drie weken gaat de A16 in de andere richting open. Heb ik nog het weer. Het blijft vanmiddag grijs. Af en toe valt er regen bij een graad of 15. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wordt het ook bewolkt bij maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 say ZFM. ZFM. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars?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 me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 De Amerikaanse president Trump denkt dat er nog deze week een akkoord komt. Voor de dood van een vrouw uit Heerlen is een man van 40 aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd gisteravond gevonden in een appartementencomplex. De politie gaat uit van een misdrijf. Het weer bewolkt en af en toe wat motregen. In het zuidwesten zon. Het is 13 tot 16 graden. Dit is ZFM.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 嗯嗯。 Alleen bij ZFM. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm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 vanuit Zandvoort. ZFM. the essence.